Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Let op als je zo in de auto of op de fiets stapt... want in de oostelijke helft van het land kan het spekglad zijn door sneeuw en ijzel. In Limburg, Brabant en Gelderland is het zelfs zo erg dat daar code oranje geldt. Het worden ook drukke dagen voor schadeherstellers. Op snelwegen zijn al tientallen ongelukken gebeurd. Een man met een kapmes heeft gisteravond mensen aangevallen in een stadje in het zuiden van Spanje. Bij twee kerken vielen vier gewonden en één dode. Hij zou de koster zijn geweest, dat is een soort kerkconcierge. De dader zou zijn opgepakt. De politie noemt het een terroristische aanslag. Een propvolle eredivisieavond. Twente speelde gelijk tegen Vitesse. AZ won flink. Het werd 4-1 tegen Go Ahead Eagles. En Feyenoord blijft koploper. De Rotterdammers wonnen van NEC na deze 2-0. Oh, en hoe? Zo, zo. Je kan hem binnenschieten en je kan hem binnenschieten. Boom. En hij doet dat laatste. Een kanonskogel van een 11 meter. Kukstuur. Fortuna Sitter tegen Herenveen eindigt ook in 2-0. En FC Utrecht Excelsior werd 1-0. Het gaat een beetje beter met de verkoop van boeken. Vorig jaar gingen er meer dan 43 miljoen over de toonbank. En dat is meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat juist Engelse boeken het goed doen. En dan vooral onder jongeren. Onze verslaggever vroeg in een boekenwinkel in Zwolle waarom zij daarvoor kiezen. Ik koop alleen maar Engelse boeken. Alleen maar Engels? Bijna alleen maar Engelse boeken. Waarom? Eh, ja, ik vind het gewoon mooier klinken of zo dan Nederlands. Dat is eigenlijk de enige reden. Nou, ik lees wel meer Engels dan Nederlands. Maar ik heb ook genoeg Nederlandse thuis eh, liggen. Dat jongeren vaker een Engels boek uit de kast trekken... komt vooral door de prijs. Ze vinden ook de taal mooier en groeien ook op met meer Engels. Het weer nog. Vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Alleen in Limburg valt er vanochtend en vanmiddag nog wat sneeuw of natte sneeuw. Het wordt 4 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Er staat inmiddels zo'n 75 kilometer file files met flinke vertraging staan er op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Burgerveen 18 kilometer. Een kapotte vrachtauto blokkeert daar de rechte rijstrook. En de vertraging loopt op tot zo'n 40 minuten. 10 minuten vertraging heeft het verkeer op de A7 vanuit Hoorn richting Zaandam bij Purmerend Noord. En op de ringweg Amsterdam is een ongeluk gebeurd richting het knooppunt Amstel.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 Het kabinet mikt op 100.000 nieuwe huizen per jaar... maar volgens de onderzoekers worden dat er maximaal 70.000. Oud-president Trump mag binnenkort weer op Facebook en Instagram. Hij werd twee jaar geleden geschorst na de bestorming van het Capitool in Washington... In de VS is een directeur ontslagen van de school waar een kind van zes eerder deze maand zijn juf neerschoot. Hij moet weg omdat het schoolbestuur zou hebben geweten dat de jongen een pistool bij zich had. Het weer.